Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een uitgaansgelegenheid in het centrum van Breda is vannacht geschoten. Een discotheek en een café zijn ontruimd. Wat zich precies heeft afgespeeld is nog onduidelijk. Volgens de politie zijn er meerdere gewonden. Drie mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. BN De Stem schrijft dat het om portiers gaat. De politie in Breda heeft inmiddels drie verdachten aangehouden. De politie in Den Haag heeft gisteravond laat tien jongeren opgepakt... omdat ze op straat spullen in brand staken. Dat gebeurde in de wijk Leienburg. Ook op andere plekken in Den Haag was het onrustig. Zeker één auto ging in vlammen op. In Den Haag is in december wel vaker onrust die met vuurwerk te maken heeft. Een demonstratie met fakkels in Scheveningen gisteravond liep rustig. Enkele honderden mensen liepen daarmee in een optocht... om te protesteren tegen het besluit van de gemeente... dat de grote vreugdevuren met oud en nieuw niet doorgaan. Geert Wilders gaat alsnog een cartoonwedstrijd houden rond de profeet Mohammed. Vorig jaar blies hij een spotprentwedstrijd af na bedreigingen. In Pakistan en Afghanistan werd woedend gereageerd op het idee van Wilders. Eén Pakistan reisde naar Nederland met het plan een aanslag te plegen op de PVV-leider. Daar kreeg hij vorige maand tien jaar cel voor. Turkije heeft een Nederlandse Syriëganger en haar kind op het vliegtuig gezet naar Nederland. Het is een vrouw van 28 uit Gouda en haar kind van 4. Het Turkse staatspersbureau schrijft dat het om twee terroristen gaat. Het Nederlands Openbaar Ministerie zegt dat de vrouw eind 2013 naar Syrië reisde. Bij aankomst op Schiphol is ze opgepakt. Het kind is overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming. Het weer nog, op veel plaatsen lichte vorst en mogelijke misbank. mistbank. Verder zon en sluierbewolking en het blijft droog. Het wordt vanmiddag ongeveer 4 graden. Morgen volop zon en met 5 tot 8 graden iets zachter.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 Cause you know that I'm the one that keep you warm, Shaka. I'm making more than just a physical dream. I wanna rock you, Shaka, cause you make me wanna scream. Feel for you. castle dark or a fortress strong with chains this way, and I've got to say.